uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. oud tochman Rupert Stadler is met drie anderen officieel in staat van beschuldiging gesteld... vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Stadler wordt ten laste gelegd dat hij wist van de gesjoemel met de emissiewaarde van dieselmotoren bij Audi. Zijn drie mede-aangeklaagden zouden de dieselmotoren hebben ontwikkeld voor Audi, Volkswagen en Porsche. Die waren uitgerust met de omstreden software. Moederbedrijf Volkswagen, dat miljarden euro's aan boetes kreeg opgelegd in de affaire... ontsloeg Stadler naar aanleiding van het justitiële onderzoek tegen hem. Vliegmaatschappij Air France KLM heeft afgelopen kwartaal ruim 5% meer passagiers vervoerd. Toch maakte het bedrijf minder winst, onder meer door hogere brandstofkosten en dalend vrachtvervoer. De winst kwam uit op 80 miljoen euro. KLM presteerde nog altijd beter dan Air France... Daar waren de resultaten vooral iets beter doordat de maatschappij in hetzelfde kwartaal van vorig jaar nog veel geld verloor door een grote staking. Disney Channel-acteur Cameron Boyce, die, vorig jaar, die vorige maand dood werd gevonden in zijn huis... is overleden door een epileptische aanval. Dat heeft de lijkschouwer van Los Angeles bekendgemaakt. De 20-jarige acteur had de afgelopen drie jaar meerdere zware epilepsieaanvallen... en er had hij steeds vaker last van. Boys was bij het jonge publiek vooral bekend van de Disney Channel film Descendants en de serie Jesse. De verlichting langs snelwegen gaat s'avonds en s'nachts weer aan. Minister van Nieuwenhuizen laat de komende maanden onderzoeken op welke plek in het land dat kan. Een van de voorwaarden is dat dieren er geen last van mogen hebben. Sinds zes jaar wordt langs zo'n 550 kilometer snelweg uit milieu- en kostenoverwegingen de verlichting niet meer ingeschakeld. Maar uit onderzoek blijkt dat weggebruikers zich veiliger voelen als de lampen aan zijn. Het weer, veel wolkenvelden en verspreid vallen buien... soms met onweer en windstoten. In het noordwesten valt lokaal veel neerslag. De temperatuur loopt op van 19 graden aan zee...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 And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true.